Dik met het NOS-journaal. Energiebedrijf EP Frankrijk vervoeren. Via het spoor wordt materiaal uit de kerncentrale in het Zeeuwse Borselen naar het Franse La Haak gebracht. De transporten lagen zes jaar stil omdat Frankrijk de regels had aangescherpt. In het verleden waren er geregeld protesten tegen het vervoer van kernafval. Greenpeace vindt het heel gevaarlijk om hoog radioactief afval door Europa te slepen. Het energiebedrijf wil om veiligheidsredenen de exacte data van een transport niet bekendmaken. maken. Oud-president Bush heeft de uitnodiging van zijn opvolger Obama om samen naar Ground Zero te gaan afgeslagen. Obama praat morgen op de plaats waar de Twin Towers stonden met nabestaanden van 11 september 2001 over de dood van Osama Bin Laden. Maar Bush gaat niet in op de uitnodiging. Hij zegt liever op de achtergrond te blijven. De afwijzing is een tegenvaller voor Obama die de dood van Bin Laden graag wil gebruiken om een beeld van politieke eensgezindheid te creëren. Amerika zal de foto's van het lijk van Bin Laden ongetwijfeld vrijgeven. Dat denkt de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Het Witte Huis twijfelt nog omdat de beelden gruwelijk zijn. Ze zouden tot gewelddadige reacties in islamitische kringen kunnen leiden. Het wordt makkelijker voor Europese landen om tijdelijke grenscontroles in te voeren bij een onverwachte migrantentoestroom. De Europese Commissie presenteert vandaag een voorstel daarover in reactie op de problemen met duizenden Afrikaanse vluchtelingen. Nu kunnen EU-landen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen de grenzen sluiten. Portugal heeft een akkoord bereikt met de EU en het IMF over financiële steun. Het land kan drie jaar lang gebruik maken van het noodpakket van vermoedelijk zo'n 80 miljard euro. Portugal is na Griekenland en Ierland het derde euroland dat gebruik maakt van het fonds. Het weer dan nog in het eh, vrij zonnig in het noordoosten bewolkt en wat regen. Vanmiddag in het binnenland stapelwolken. In het oosten kans op een enkele bui. Wordt 12 graden op de Wadden en een graad op 16 in Limburg. Morgen is het overal weer volop zonnig en wordt het ongeveer 17 graden. Daarna stijgt de temperatuur verder tot ruim 20 graden in het weekeinde. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 ook Alkmaar-Amstelveen staat tussen het knooppunt Rotterpolderplein en het knooppunt Raasdorp 3 kilometer. En op de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad in de richting van Den Haag tussen Diemen en de Rai 5. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. In richting van Rotterdam staat tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Emnes en Beeldhoven 4 kilometer door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn niet weer open.